Musea en horeca blijven open. De organisatoren van de demonstratie vinden de nieuwe regels onaanvaardbaar. Onder andere de Belgische viroloog Mark van Ranst zei deze week... in gesprek met de VRT dat de inschatting van experts is dat door goede ventilatie bioscopen en theaters wel open zouden kunnen blijven. Er zijn ook bioscopen opengebleven, ondanks de nieuwe regels. Maar de politie in Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. In Brazilië zijn na weken van zware regenval twee stuwdammen doorgebroken. Meer dan 30 plaatsen zijn onder water komen te staan, melden de autoriteiten. Ze riepen de bewoners via sociale media op zichzelf in veiligheid te brengen. Er werden ook onder meer helikopters en boten ingezet om mensen te redden. De staat Bahia heeft al weken te lijden onder noodweer... dat overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. Volgens Braziliaanse media zijn daarbij al 18 mensen om het leven gekomen. Zeker 3800 mensen zijn sinds november dakloos geworden. En in de veiligheidsregio amsterdam amsteland is het aantal positieve tests in een week met zo'n 22% toegenomen. Terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Dat lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant. Die is in de regio inmiddels dominant. Landelijk daalt het aantal gemelde positieve coronatests nog altijd. Maar afgelopen week wel minder snel dan de week daarvoor. Het weer, met name in het zuiden en westen af en toe wat regen. Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor ijzel in de loop van de avond... in een strook van Noord-Holland naar Gelderland. In de loop van de nacht in het noorden. Maandag zal de gladheid daar pas verdwijnen. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen bewolkt en in het zuiden regen. En dan wordt het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer file.